Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft financiële sancties opgelegd... aan de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Zarif. Die heeft bijgedragen aan het uitvoeren van wat de Amerikaanse regering noemt... de roekeloze agenda van Ayatollah Khamenei, de geestelijk leider van Iran. Wat de strafmaatregelen voor Zarif precies inhouden is nog niet bekend. De sancties zijn het gevolg van het hoog opgelopen conflict tussen de VS en Iran. Dat werd gevoed door incidenten met olietankers in de Golf van Oman... het neerhalen van een drone en het nucleaire programma van Iran. Het aantal midden- en kleinbedrijven is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Volgens het CBS zijn er nu bijna 1,2 miljoen MKB-bedrijven, 40% meer dan 10 jaar geleden. De groei zit voornamelijk bij bedrijven met 1 tot 10 mensen in de informatie- en communicatiesector. Vooral het aantal IT-dienstverleners, filmproducenten en vloggers groeide sterk. En ook kwamen er veel kleine bierbrouwerijen bij en tienduizenden webwinkels. De zoon en opvolger van Osama Bin Laden, Hamza, is dood. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender NBC op basis van anonieme bronnen bij de regering. Hamza Bin Laden zou rond de 30 jaar oud zijn... en wordt beschouwd als leider van het terreurnetwerk Al-Qaeda. Het is onduidelijk waar en wanneer hij gedood zou zijn. De VS had een miljoen euro op zijn hoofd gezet. Zijn vader, Osama Bin Laden, werd in 2011 gedood door Amerikaanse Navy SEALs. De provincie Flevoland grijpt niet in bij de verzorging van een groep van 200 koninkpaarden in de Oostvaardersplassen. Die staan in een aparte wei tot ze binnenkort naar Wit-Rusland gaan. Enkele partijen maken zich zorgen over dat de dieren geen beschutting hebben. Maar de provincie gaat daar niet over, bleek vanavond tijdens een spoeddebat in de Provinciale Staten. Het weer, vannacht aan zee nog een bui, verder opklaringen en minimaal rond 14 graden. Overdag eerst zonnig, maar geleidelijk vrijwel overal wolken en buien.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 Maar dat maakt niet uit. in de keuken Een ontbijtje voor de strijder aan het maken En ze heeft gelijk We zitten samen aan de tafel te genieten En ze stelt niet te veel vragen over gisteren En ze heeft gelijk Nee, vandaag niet hè Woe!